Een jaar eerder was het nog ruim 5 Volgens onderzoekers is de stijging opvallend omdat kerst gunstig viel voor webwinkels en veel aankopen al in het Black Friday weekend werden gedaan. VVD en ChristenUnie werken samen aan beleid tegen antisemitisme. De partijen vinden dat er maatregelen nodig zijn... omdat steeds meer Joden zich onveilig voelen in Nederland. In het tv-programma Jinek zeiden ze dat vijandigheden niet alleen komen uit de uitdelen van de moslimgemeenschap, maar ook uit extreem linkse en extreem rechtse hoek. VVD en ChristenUnie willen dat er een nationaal coördinator komt, die onder meer gaat kijken hoe de aangiftebereidheid van slachtoffers te vergroten is. In Macedonië is een netwerk van families en vrienden actief dat nepnieuws verspreidt onder miljoenen internetgebruikers. Twee onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben het, netwerk in kaart gebracht. Een Macedonische militair zou de speel zijn. Hij begon met het verspreiden van nepnieuws om extra geld te verdienen. Sinds 2016 heeft het netwerk aan 7 miljoen mensen nepnieuws aangeboden. Er is nog altijd geen einde in zicht van de gedeeltelijke sluiting van de Amerikaanse overheid... die nu al vier weken duurt. President Trump en de Democratische Partij zijn elkaar nog geen millimeter genaderd en de irritaties nemen toe. Gisteren wilde Trump geen vliegtuig beschikbaar stellen voor een reis van democratische congresleden naar België, Egypte en Afghanistan. Volgens Trump is het beter dat ze in Washington blijven om met hem te onderhandelen. Het weer, eerst plaatselijk glad. In het zuiden kans op mist. Verder bewolking en zon. En in het noorden een enkele winterse bui. Middagtemperatuur 5 graden. In het weekeinde droog en het wordt kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op de meeste wegen kun je wel gewoon doorrijden... maar een aanrijding op de A7 van Den Oever naar Zaandam...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 Vandaag de zoveelste aflevering, samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Met natuurlijk van alles wat uit de platenkast en, zoals beloofd, veel Nederlandse artiesten. We begonnen natuurlijk met... Eh, onvergetelijke tune van het nog meer onvergetelijke trio Mulder en Mulder. How do you like your eggs in the morning? En eh, we gaan vandaag eh, het programma vullen, zoals gezegd, met van alles wat... zoals het Duitse groepje van Ziggy Gerhard, Let's Do It, een compositie van Cole Porter. Dat was Ziggy Gerhard. Let's do it. In Groningen is in de jaren 80 een eh, groep opgericht. Een studentenorkest. En eh, die noemden zich de IF. De IMF Jazzband. En die hadden zangeres Lisbeth de Jong aangetrokken. En daar gaan we naar luisteren. Naar het de standard Lullaby of Birdland. was eh, Roy Eldridge met een, eh, een gouden oude, zullen we zeggen. Een van oorsprong triest nummer. Maar dat is, eh, heel veel van de jazznummers zijn erop gebaseerd. Allemaal op de blues, de hopeloos blues... waar allemaal de droefheid van afstraalt. Dat gaat over de treurwillig, waaronder alle bedroefde mensen willen plaatsnemen. En eh, de veelzeggende titel is Willow Weep For Me. We gaan nu luisteren naar een live-opname van Diana Kroll... opgenomen op het Sea Jazz Festival destijds... toen het nog in Den Haag was. En dat is eh, How Deep is the Ocean? I love you, I'll tell you no lie. How deep is the ocean? come here to a uh, star. Diana Crawl, How Deep is the Ocean. Iemand anders die daar eh, heeft opgetreden in de gouden jaren, de beginjaren van het Noordzee. Dat was in 1989. Eh, Dat was eh, meneer Lou Rolls En hij kondigt het nummer zelf aan, maar op een fantastische wijze komt hij erin, zal ik maar zeggen. Hij eh, je hoort op de achtergrond het orkestje, eh, de begeleiding, een, een intro maken. En hij brabbelt en praat tegen het publiek. En feilloos op het juiste moment gaat hij over tot de song At Last. We want to offer a few of the songs for you right now. See if it meets with your approval, okay? The title song of the album, in which on the album itself we have a lady doing it with us. Diane Reeves. We're doing a duet. So you just have to imagine that she's here tonight, you know. At last, my love has come along. My lonely days are over. And my life is like a song. Are blue. My heart was wrapped up in clover the night I first looked at you. I found a dream that I can speak to, a dream that I can call my own. wanna press my cheek to a thrill that I press my cheek to a thrill that I Jarvis, een eh, trompetist Amerikaan... director of the Jazz Studies... en de Bob Cole Conservatory at California State University Long Beach. Zo, wat een visitekaartje gaat die man hebben. We gaan naar de trompet van Muxi Spania. En die gaat een prachtige blues spelen, de Tin Roof Blues. astray deep in her when they go. I went away just when pride will never be denied everlasting love. Jamie Cullum live op het North Sea Jazz Festival. in Den Haag. Uh, luisteraars, vanmiddag hebben wij in de krocht... Jazz in Zandvoort gaat weer van start. Ik citeer uit de Zandvoortse Courant. Een nieuwe reeks jazzconcert in Theater de Krocht gaat vandaag van start. Na enkele maanden afwezigheid heeft bassist en organisator Erik Timmermans... de draad weer opgepakt en een spetterend kwartet kunnen contracteren. Niemand minder dan Deborah Carter. Deborah Carter, gaan we zeggen. Komt eh, vandaag naar Zandvoort voor de aftrap van het nieuwe seizoen Jazz in Zandvoort. Een Amerikaanse is zij die al lang in Nederland woont... en al vier keer eerder heeft opgetreden in het Zandvoortse Theater. 2016 voor het laatst. Vandaag begeleid door Jean-Louis van Dam, slagwerker Gijs Dijkhuizen... en natuurlijk Erik Timmermans op de contrabas. Half drie start het. De zaal is open vanaf twee uur. Entree 15 euro. Prachtig concert, hoge kwaliteit. Ik zou u zeer aanraden daarheen te gaan. Want de akoestiek, de ambiance en de sfeer is uitstekend. Meer dan uitstekend. We gaan nu over naar het orkest van Glenn Miller. Ja, die is al lang dood. Het orkest bestaat al eh, van voor de oorlog. En ehm, de erven die hebben de rechten eh, aan een beperkt aantal mensen eh, overgedragen. Waaronder Will Selden. En er toeren dus op dit moment meerdere Glenn Miller orkesten door de wereld... waaronder het orkest geleid door Wil Salden. En eh, deze groep, die met succes door heel Europa toert... die heeft eh, niet alleen allemaal composities van, uh, van Glenn Miller... en stukken die Glenn Miller destijds speelde... maar ook modernere dingen. En de bezetting is dan nagenoeg geheel Nederlands. Een van de jongens die daar ook in speelde... is bijvoorbeeld Loet van der op de trompet... Ehm, ja, ik ga wat laten horen en dat is eh, Begin the Begin, een nummer van Cole Porter. Orkest, directed by Will Selden. De laatste stukjes van het eerste uur CFM, CFM Jazz op zondag... die wijd ik met liefde aan Bart Bones. En de Bones staat voor trombones. En Bart is Bart van Lier, die met... Eh, vier andere trombonisten... Bart van Lier, Bert Boeren... Martijn Sohier en Erik van Lier bastrombone. Kees Slinger op de piano, James Long en, eh, op de bas en John Engels op het slagwerk. Die hebben een eh, project, Bart Bones. En het zijn slechts eh, vier blazers, maar het lijkt wel of er een heel orkest achter zit. Het is fantastisch gearrangeerd en het is een feest om naar te luisteren. Ik heb twee stukjes op de draaitafel. Het eerste is eh, een stuk waarbij gezongen wordt door Sylvia Droste. En dat is... Ehm, ja, dat is een heel mooi stuk. En dat heet Growing Up. There was a time when I couldn't deal with the very beauties of life. I would not use my many abilities. I didn't know how to strive. Yes, I would surely listen to others. Take their advice willingly.